reactie geen reacties. Dus dan gaan we naar hoofdstuk 25. Hoofdstuk 25. En dat ging over الفعل المضارع المعتل الآخر وأحوال إعرابه الفعل المضارع المعتل الآخر jullie weten allemaal wat een mu'tal al-akhir is الفعل المعتل Al-akhir. Eh, wat is dat? Wie kan het antwoord geven? Wat is fi'al mu'tal al-akhir? Wat is een fi'al al-mu'tal al-akhir? Ik zie drie handen, hier. Het moet er meer zijn. Even kijken. Ook iemand die het eigenlijk moet weten. على ايه طيب كان معطل الآخر نعم ياخذ اخي آه، أخي بدك بعد تفضل بطل فعل معطل الآخر بطل بوت لك بحروف العلة الدينية واو الهمجة أها بطيش غير أين عندك هذا هو المراج اوف ايندر مش معتل الاخر بالتاكن هي ايندر اوف اي فون ذا حروف العله مملكه الالف الواو اوف الياء سوري مثل همزه الف مثل همزه الياء الواو ان الالف مثل همزه نعم هذا سليمان هي بيفرخ طيب, طيب. الفعل في الاخر واحوال اعرابه إنه هو ظرف الاعراب الاعراب خدام فور الفعل المضارع المعتد الاخر داخل هو ستكفايف نتنسخ اوفر اتفال ايفا مستر ريخو من اخت دفخ ليجن شو بتغفتك الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بضمة مقدرة على الألف والواو والياء وينصب بفتحة مقدرة على الألف وظاهرة على الواو والياء ويجزم بحذف الآخر zo wordt een Arab gedaan voor fi'al المعتل الآخر لكن كيف هذا كيف رين الأبلغ الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بضمة مقدرة على الألف والواو والياء نسبة الفعل المعتل الآخر تكون الفعل المعتل بأي نسبة الألف أو الواو أو قطن الياء أو في الفعل مرفوعش عفش hij zo komt in die zin dat hij naar voren is, wat is dan het teken van een rafa? Dat is een Dhamma. Maar deze Dhamma is niet zichtbaar op de hartlijnen, op de waal of op de ja of de, op de elf. Die is niet zichtbaar. Wat is hij dan wel? Wij zeggen hij is muqaddar. Dhamma مقدرة مقدرة نيت زيختبار مار دي إيش بنت بوضخ مقدرة على الألف انخفاضة بيزة أفتكين ذلك وقت أين دخلت الألف أوف على الواو أفت أين دخلت الواو أوف على الياء أفت أين دخلت الياء بيش انخفاضة من الرفع بالضمة is altijd muqaddara. Die is nooit zichtbaar. Wat is, hoe zit het als het mansoob wordt? Deze, dit werkwoord. وينصب بفتحة مقدرة على الألف. إن het منصوب is, in het geval van een werkwoord dat eindigt op een alif, dan is het ook muqaddara على الألف. Dan hebben we ook muqaddara. بامتداد في الالف انا نتخصص الواو واش انا نكتب الواو ضمشت ظاهرة ضمشت جخدة أن الأوك نتخصص الياء باش نتخصص الواو الياء الفتحة الشداء جخدة النيت مقدرة ويجزم يضبش als je komt, hoe ziet het als je komt met je zoon? In het hij wordt medioen bihafi harfi al-illa. Bihafi harfi al-illa. In het geval van wauw of ja of alif, als je medioen wordt, dan is het teken van een jazm het weghalen van harfi Dat is eigenlijk waar het over ging. Ik zal even eh, vragen of jullie voorbeelden kunnen geven. Laten we beginnen bij het begin. Dus de fi'al al en al-mu'tal al Om te beginnen. Geef mij een fi'al al wat, dus wat mu'tal al-akhir is. Je geeft mij een fi'al mubara mu'tal al-akhir. Kijk, om Sultan, tfaddal. Ja, die, heel goed, Leiden, leiding van de leidingen. يهدي هذا معطل الآخر ام في الآية تحت كلية هاخد نعم ما يفرغنيش ماك أنجين يتيهدي يتيهدي زودان خبطت مرفوع بس أم توسن أو إما تنش ماك أنجين زودان خبط يهدي مرفوع بس إنجين الجين المتناقض نيت سير بينك خبون يو شين بينك تفضلي خطأ متتفورت يهدي الله من يشاء يأخذ شين بينك القرآن الكريم يهدي الله من يشاء الله لا يتبيها لله يهدي اسم مرفوع ضبط التاء تنصب الرفعيه Wat is het teken van een rafa? Als we teruggaan naar stereo. Het teken van rafa is damma. Heel goed, damma. Is die damma zichtbaar? Nee. Maar hij heeft, hij een sukun. Is het Dhamma, maar hij heeft hier een sukun. Hier heeft hij sukun in de basis. Hier, die, die leer heeft sukun. Maar hoe zit het dan? Waar is die damma dan? Hij moet marvoor zijn met damma. Die damma is dus hier niet zichtbaar, maar muqaddara. Heel goed, het is denkbeeldig. Het is muqaddara, ala Zo zeggen we het. Muqaddara, Op die laatste letter, daar is abdamma denkbeeldig. Waarom is het hier weg? Waarom is dit damma weg? Weet je dat? Waarom is een dhamma hier Waarom zeg je niet Yahdiyu? Tiqan, heel goed, tiqan. Wat is tiqan? Tiqan, dat is omdat het waar is voor de ton om het te zeggen. Je kan het wel, Yahdiyu, maar het is zwaar voor de ton om het te zeggen. Gemakshalve zeggen we gewoon Yahdiyu. Dus hier, om het helemaal compleet te maken, de Arab zegt يلي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل الأمر الواضح يبقى يهدي الفعل مضارع مرفوع ظهرني وتشتيت مصرف على جهة الضمة المقدرة على الياء اللي يزينك ده وزخط الياء ظهرني شت deze geen zichtbaar, omdat het zwaar is voor de tong om het uit te spreken. Vandaar dat het weggehaald is. Zo, dat is de vertaling van deze taal. Ik hoop dat het duidelijk is. Dat was een voorbeeld van Elia. Dat was een voorbeeld van Elia. Geef het nu een fi'al mudari mu'tal al-akhir بالواو in plaats van via. Al-waw. Dus de laatste letter moet al-waw zijn. Nu broeder 77, jij gaat ook hetzelfde doen. Dus een voorbeeld geven en dan uh, eerst even het werkwoord en dan eh, het werkwoord in zin maken en dan het Arab doen. Mm. Je ging gelijk in zijn geest. Lem en al-jawu. Lem yasfuwa al-jawu. Eh, we zijn eigenlijk nog bezig met de rafa. Vandaar dat ik eerst zei, maar uh, geef dus eerst het, het werkwoord. Ik wil nog niet gaan naar anders. Dus eerst het werkwoord. Wat is het werkwoord hier? Yasfu. Yasfu. Dus uh, duidelijk worden. Helder worden. Dus yasfu dat is een fi'al mudari die eindigt op luau, dus mu'tal en akhir. Nu, maak een zin met yasfu zodanig dat yasfu marfu' wordt. Laten we nog blijven bij rafa. طيب يتخذ eigenlijk, dat is yasfu al-jo. يصفو الجو بضيف آه، الجو يصفو مكتنه يصفو الجو الجو يصفو dat is فعل dus آه، آه، مقدر الإعراب فان فان يصفو إن دي geval wat الإعراب فان يصفو الجو بطيش خوان is gewoon بالنخت نصف فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة هكذا آه، المقدرة على الواو على الواو منع من ظهورها الثقل هاخد وطفت بفير آه، بالضمة يشوز اخبار الواو هو غالية كم زيخه zichtbaar op de wauw hoewel je kan zeggen yasfu het kan wel het is mogelijk om het uit te spreken maar het is wel waar vandaar dat we het niet uitspreken dus we volstaan met yasfu. En dan zeggen we فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها hetgeen uh, ervan heeft weerhouden om het zichtbaar te laten worden, dat is السيستم يجبار في التزار يشفر لأسبراي تنخل الميزريك فعل المضارع معطل للآخر بالألف ميزريك الألف دي خلص من فورجا فمن فعل المضارع محتل الاخر بالالف Кыйммәт nou, Dat is heel goed. Yakhsha, dat betekent vrezen. Vrezen. Yes, dat, is, eh, dat eindigt met een Alice. En Alice die lijkt op een maar daar zonder punten. Nu, maak een zin met yakhsha zodanig dat Jechen naar voren wordt. Tadda. يخشى علي ربه أحسنت يخشى علي ربه en nu wil ik, of uh, laat ik het even vertalen, Ali bevreest zijn Heer. Wat is de Arab van Yakhsha in deze zin? Tadda. الحال آه، this اسم الفعل المضارع مرفوع بالضمة مقدرة على الألف آه، منع من دور من ظهورها التعذر ما شاء الله بديش ناخد فعل مضارع مرفوع في مفرغه مفروض بالضمة المقدرة على الألف اللي هي جهة الإخبار البنت باو دخل في الألف منع من ظهورها تجنيد الإخبار ضروري منع من ظهورها التعذر عندما تكون مغلقش يكن يكن زخ غتيزا ما دي ضمة كل ميت دي ألف كراخ تكون أم مغلق عندما تكون التعذر ta'addur. Dat is het, ta'addur. Nou, tot zover Arrafa. Arrafa hebben jullie, inshallah ta'ala, begrepen. Dan gaan we naar Rashid. Diezelfde werkwoorden die we net hebben gebruikt, gaan we nu met een nasb behandelen. Laten we beginnen met het eerste woord van deze omgeving. Umm Yahdi. Yahdi. die. Eh, wie maakt een zin nekje die zodanig dat het mansoob يهدي Yahdi, wat betekent تفضل تدر شبابنا لن يهدي الله الكافرة نعم لن يهدي لن يهدي الله الكافرة أحسن آه، ضبط الاعراف عن يهدي يهدي يهدي يهدي فعل مضارع منصوب بلم آه، خذ ما علامة نصبه ضبط التيكن فعل النصب ما علامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره هي الخروج فتش الفتحة هي الظاهرة في آخره Omdat de ja, het is gewoon heel makkelijk voor de ton moet uitspreken in de fatha of de ja. Ja, die ja. De ton heeft daar geen probleem mee. Vandaar dat het zichtbaar wordt. Hassan. En het eh, i, in plaats van die, laten we het woord van de eh, Sebastian gebruiken, namelijk Yashfu, die eindigt op Luan. Maar dan منصوب بما تنزيل ما يشفو عند de النصب van النشب تفضل يجيك الشلف أو سوري تشخص خريزة أم تشخصين لم يشفو الجوع أحسنت لم يشفو الجوع طيب ضبط الإعراب فن يشفو ضبط الإعراب بارفن يشفو الفعل مضارع منصوب بلم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره هرخد أو خير في الفتحة ظاهرة في آخره انضبط مقلك فود أسبرك ومت فود طن ومت أسبرك سنبادة تقيد مقدرة ما خوان آه، ظاهرة لا تبني خامة يخشى Het werkwoord van broeder. Met Yachsha. Maar nou dan in de toestand van Annashb. Wie maakt een zin? Wie maakt een zin? Tegelijkertijd eigenlijk zijn we bezig met opgave 3 van dit hoofdstuk. Tot dan, Ahmed. لن يخشى عالي ربه لن يخشى علي ربه Ja, het is natuurlijk een voorbeeld, hè? dat bedoel je niet. Het is gewoon een voorbeeld. لن يخشى علي ربه. طيب يخشى, wat is een Arab daarvan? Wat is een Arab van يخشى in dit geval? فعل مضارع منصوب بالفتحة مقدرة على الألف مقدرة على الألف أيضا ضار مش مقدرة على الألف غطش وتدريده وتطبيق بعض وتشخ بعض تفضل منع من ظهورها منع من ظهورها تعذر afvinden. Dat is wat ik wil horen. Men aan de horen ظهورها كالأزدار. Omdat het onmogelijk is om een fetha of een alif te krijgen. Ahsan. Nou, dan gaan we nu naar al jazim Naar al jazim We hebben een rafa gehad. We hebben een nasb gehad. En we gaan nu naar al jazim En we gaan terug naar dezelfde werkwoorden. Yahdi, om te beginnen. Wie maakt een zin met Yahdi erin, zodanig dat het in de toestand van een jazmi komt. تفضل برودر شوال De rest kunnen denken over de volgende. لم يهدي الله الظالمة men yahdi Allahu al-zalima. Weggezet. Dus hier staat, Allah heeft de onrechtvaardige niet geleid. Wat is Arab van Yahdi? Tot dan, broeder Sebastian. Wat is Arab daar? يهدي في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة أحسن تشهير الياء يشفر زينا يشخنيت لن يهدي مش الياء إما البعض لن يهدي لا لن يهدي انت لابت لتر صن اتوات وات دان دال انت عطفان الياء انت الياء يشفر زينا ومضا في مجزونش مضا في ذا وفهن التيكم صن الجزم هذه هي علامته جزم الفعل المضارع المعتل الآخر حيث آخره نعم ناخذ النون يصفو دي مات الجن مات يصفو دري زودا نختطط مجزوم قمت اندي جن اتشخين هم نخ يدك لا يشفو يدك لا يشفو يدك dus jouw hand uh, wordt niet helder. Jouw hand wordt niet helder. Is dat wat je bedoelt? Yashfu betekent helder ja, worden. Helder worden. La yashfu, ja dat kan. ja, de, dus de betekenis, dat kan. La yusfu is Yani, shara shafiyan. Isfat. La yusfu yaduka. Dat kan. De betekenis kan wel. Maar de vraag is of het wel antwoord is op de vraag is of Want uh, la, wordt pas حرف جزم يستفيد pas het is een, een factor die ervoor zorgt dat die film daaraan bezoen wordt, als het hier is. Je verbiedt iemand om iets te doen. En in dit geval, in jouw zin, voor je yaduka, dan bedoel je eigenlijk, jouw hand zal niet helder worden. En dat is je verbiedt iemand om iets te doen. Je ontkent gewoon een, eh, een stelling. Je ontkent een bewering. Je maakt gewoon een bewering. Je ontkent iets. Nee, die geeft je aan anders. Als je zegt, la hebben, bijvoorbeeld. La ta'kul. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa La ta'kul. Dat is, je verbiedt iemand om iets te doen. Dan wel. Dat is geen fi'al ander Het is fi'al mudari'a. Maar het heeft wel de betekenis van een ander een beetje in zich. Je verbiedt iemand in plaats van je beveelt. In plaats van bevel. Dus uh, het onderscheid moet gemaakt worden tussen la en hier en la en Het is goed dat je al dat geeft. Want hier kan duidelijk worden wat het verschil is tussen la en hier en la en nafiya. Je hebt een la die ontkennend is en je hebt een la die verbiedend is de ma die verbiedend is, die zorgt ervoor dat dat die religieus wordt. Maar de la die ontkennend is, die doet niks. Die laat fi'al mubaria gewoon maar voor staan. Is het duidelijk? Dus in jouw voorbeeld, ja, alhamdulillah. Dus in jouw voorbeeld is ما نافية والنصف ما ناهية هي بلايك مرفوع مش يجي كثير لا يصفو مثل الواو دير اختران وفقاشت فعل صحيح الآخر بنزخنا لا يذهب محمد إلى السوق تفضل لا تزال طائفة من أمتي لا تزال بعض أشياء إيمان فربيت فربيت أم إكس تدومن بانجي خطي خيام لا تشرب وأنت قائم بفضل لا تشرب لا تشرب إيك برينك لا تشرب بانجي تبجي زون إيكوزت تسخيل دادلكش طيب Eh, dan wil ik nog steeds het antwoord hebben op jasfu, maar dan in een toestand dat het met de zoe wordt. Ja, het is een uh, moeilijk woord hè, hier. ik kan niet tegen eh, de hemel praten of tegen de, de lucht praten en zeggen van, uh, het wordt niet helder. Maar ik kan, ik een ander werkwoord gebruiken, dan geef ik een ander werkwoord. Of jullie moeten kunnen zelf een ander werkwoord bedenken, die eindigt op een wauw. Die bedenkt een werkwoord die eindigt op een wauw, als je mag tellen ager, en dan een zin maken zodanig dat het met zoom wordt. Tot dan, broeders, يبنوا هالوقت يدنو نعملك بيختر dichter bij komen, يبنوا اليد اليد يزين واكبر ماي zodat مجزوم wordt وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن ik een andere zin proberen? Dat mag. Oh, die op drie minuten gesteld deze vraag. Maar dus om zo'n nog een andere zin te geven proberen. Ik heb, het, eh, ik heb de vraag niet eh, gezien. Wat of na tashfu en in de zin van maakt het water niet helder. In dat geval moet je niet zeggen la tashfu ma, want als je tastgevoel gebruikt, dat betekent dat degene tegen wie je het hebt, die moet helder worden, of niet helder worden in dit geval. Maar als je wil zeggen tegen iemand om het water niet helder te maken, dan zeg je tegen hem, La tusaffi, la tusaffi al-ma'. يصفي لا تصفي الماء من يعني دي تخصر هاي دنيا زخ لا لا تصفي الماء صفا يصفي يعني تخصر شكما جيزون دار هاي دنيا زخ على نعم اللي برد زي زي بزخ دي برد زي زخ نتيا بنو يتم هيرو شوكلا جيمات تفضل met je koe Ja. Je zegt tegen iemand dat hij niet dichterbij komt. Je praat tegen iemand en je zegt tegen hem niet dichterbij komen. blijf daar staan. Lem, hm, of het kan ook, ja. Lem al-fallahu ila al haqni Ik heb vorige keer gezegd dat je dat het eh, yadnu yednu, die gaat samen uh, met min in plaats van ila. Dus je zegt لم يدن الفلاح من الحقل min in plaats van ila. Min, dat is wat uh, hoort bij het werkwoord yadnu. Daarna min shay'in. Dichterbij komen bij iets. Dat is dus goed. Lem yadnu فلاح من الحقل مش ده بور مش ميت بيختر باي الزايلونس وفي التان ضبط الاعراب هم يبني يبني في المضارع مدجون بلم لا ما علامة تجديه ما علامة تجديه حذف حرف العلة أحسن dus يبنو en niet يبنو بالواو en terug. Heel goed. Uh, nou, daar, daar ging eigenlijk hoofdstuk 25 over. Nu laten we een aantal oefeningen doen, dus opgaven doen van dit hoofdstuk. Uh, we beginnen met het tamrin الثاني opgave 2 je zegt daar كل فعل of eigenlijk ja, de opgave 2 die wordt inbegrepen in wat we net hebben gehad. Ja? Dus de voorbeelden die jullie gegeten hebben, als jullie dat begrepen hebben, dan is het eigenlijk hetzelfde als het maken van Tamrin of Tam. Maar blijft altijd als jullie vragen daarover hebben, of iets willen weten, dan kun je die altijd stellen. En dan ga ik nu naar uh, opgave 4. Die zegt, het مضارع كل فعل هات مضارع كل فعل من الأفعال الآتية وضعه في جمل ثلاث بحيث يكون مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجزوما ثم نضبط آخر المضارع الذي تظهر عليه الحركة بالضبط من يموت المضارع ماكن فم بفوق خمسة أفعال بآخرة الماضي arm. Ehm, we zijn in een lobby en je moet daar een mubarak van maken. En dan moet je daar zinnen van maken. Zodanig dat de eerste keer moet die marfoor zijn, de tweede mansoof en de derde keer met de zoon en dan de Arab daarvan uh, opzeggen. Laten we beginnen met ala. Ala. بتشيك على هوت بيتنت اوب جر تمام بتشيك انزارك بورد على هوت بيتنت آه، اوب ستايل خمين بطش المضارع هم على نت العين اللام ان الالف ممدوده على بطش المضارع هم على جيت ام شوف تفضل Van Ya'lu. Ana ja Dat is, dat is het onderdeel van eh, de vraag. Eh, je hebt dus een waarde van eh, gegeven. En dan moet je een zin van maken. Zodanig dat het maar voor wordt. Dus aloe moet je een zin maken dat het maar voor wordt. wie. geeft een zin met Ya'lu. opstegen, Ik kan verder gaan, dus dat niet zeggen. يعلو الطائر في السماء أحسنت يعلو الطائر في السماء ده vogel stijgt op in de hemel. Wat is de وظيفة الإعراب عن يعلو آه، يعلو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل أحسن ياخذ كومبليت طيب إي لما تنجم يتجرد الجرد ذاك يعلو مرضا منصوب En hier moet je eigenlijk niet veel doen, want je hebt al een zin en dan moet je alleen maar iets toevoegen. Een factor die ervoor zorgt dat iemand zo wordt. Wie? Niet slapen. Dan. Dus dan is het een product. <coughs> لم يعلو الطائر في السماء كسيس تخون زوجي مدام يعني درفور ذاك رخيب منصوب ما دوش من الاعراب دي مسلسل فلم يعلو نعم دارو مكرائيس كيف Arab afwachten en dan kijken of het, of je het goed gaat zeggen of niet. Het is inderdaad Adoua. Waar doe ik Arab van? Want een fetha, dat is makkelijk voor de tong om het uit te spreken als het op de wauw zit. Dus ja, ya'luwa is fi'l mudara masood, die fetha al-bahira is akhiri. Heel goed. Nou, hallo. الميم مجزوم ميم يتخصص الجزم الجزم نعم إيه. مش يعلو يتخصص عن الجزم يكفيله خير من رفع الرفع خلاص من النصب خلاص أني الجزم anders. Jullie slapen denk ik. Want het is gewoon één woordje. Je, je, je hoeft je zin niet te veranderen. Gewoon één woordje veranderen. <laughs> Dit is geen probleem niet. طيب أنتم تفضلي ما كتب لم يعدو الطائر في السماء ما تأخذ الأعراب هم يعلو نعم رشتخ بعدينك يعلو في عن مضارع مجزوم بحذف حرف العلة تقف هوف geen twee vraagtekens achter. Ik geloof het. نعم Heel goed. طيب هذا الحمد لله هذا laten we daar alleen nu een mudari'a van geven en de rest weten jullie als het goed is niet wel. En als jullie problemen hebben of vragen hebben daarover, altijd stellen. هذا wat is een mudara daarvan? Wat is een mudara van hada? Leiden. Met een korte ei. تفضل أخي مدحم نعم يهدي ياخذ يهدي نعم يهدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ja, ik, ik zag dat je problemen had. Uh, uh, <laughs> Miluda, Miluda uh, eh, geeft een mededeling dat er morgen om half acht, inshallah, begint de tweede herhalingsles. Dus les twee, van Arabisch grammatica van zusters en broeders die de afgelopen lessen hebben gemist. Nou, dus bij deze. Maar het was. Ja, die, inderdaad. En dan kun je de Arab doen in verschillende gevallen bij verschillende zinnen. Nou, shaka. Shaka. Wat is mubarak van shaka? Klagen. Shaka. تفضل بدرس رسم شكا بهفت الألف ممدودة Seka yashku of yashki. dat is het dan? Seka yashku of yashki. Uh, broeder of zuster Amalillah zegt yashki. En broeder Sebastian zegt allebei. Van gaat hij zich bedenken en hij zegt yashki. Zuster Moetousen, wat denk jij? Yashku. Waarom is het yashku? نار مثل يشكو مثل يشكي ماضي مت ألف ممدودة هي تتوخ مضارع متوراو أحسنت هي تتخوت أم هذا دوس ألف ممدودة إن الماضي دوس هي كانت الواو المضارع هي الخوت لا دوس ألفين عصير ألف هي تتوخ بالماضي بالشعل معطل الآخر بين آه، الماضي الألف ممدودة ممدودة دي مقصورة مثل دي الياء جملة بنتة مع ممدودة ثلاثة الأين ضم يجد المضارع ضم الواو يشكو سؤال دعا بخوضك دعا مفيش أوك مثل ألف ممدودة اشتكى يشتكي ما اشتكى فيش ألف ممدودة وفيش ألف مقصورة <laughs> أو اشترى إذا اشترى سوري اشترى اشترى في ألف ممدودة أو في ألف مقصورة إيش ألف مقصورة مفيش ألف مقصورة مش ألف ممدودة ألف بدليا الزندر تنسى أتيت انتصلاها طيبة زيتك فوق بزيت إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حطيت فوق بزيت إن شاء الله تعالى op afstand er eh, woensdag in de talen. Je krijgt bericht van mij nog. مش اشترى من ألف من دو من مقصورة رابية رابية Wie deed dat? Dat is een mubarak van Rabia. De vrede zijn met. Welbehagen. Broeders, dat is het van dan. Rabia Jordi. Klopt dat? Is iedereen mee eens? Dus om niet zo te zijn? Jordi. Nee. Jorda. Met alif. مقصورة أحسنت مين يرضي يرضى يرضى يرضى هير هذا كلاف خير خير يخفر فرد إشتغل وفديدني بس يرضى متألف مقصورة رضيا يرضى مش خلون تعالى عليا عليا ومسيور بي همسيور بي ايش المضارع فن ارضى بس اسم امر ذلك بوت ارضى ايش ايمان تفريد اشتاو ما يرضى ايش زلف تفريد جاين مفيش تسخين لي عمية عمية مش ايه تلف خرايطهم وتوصل لك إن شاء الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بردك سبع يعنى نعم يعنى عني يعنى احسن ان خفيه يمكن zulke met dezelfde opbouw hier, radiya, amia, gafia, dan krijg je ook hetzelfde modare. Ja, maar het is voor amiya. En voor gafia wordt het, wie weet dat? Dus uh, voor die mensen die het eh, broeders van يعني في طرف الخشية خشية العرب تطيشون وتكينات خفية خفية بتاكن هاي فستوبتا هاي verstopt. Ontgaan, ontgaan. Dus jachva, ahsan, jachva, jachva. En khashia, ook khashia, jachsha. Khashia, jachva. heel goed en voor de i'raab om het in de zin te maken daar weten we nu als het goed is de regels voor dan gaan we naar opgave 5 van de i'raab ik begin eerst met een namoele, met de voorbeelden. يختفي الخفاش بالنهار يختفي betekent hij verdwijnt. الحساس ده فيش الفيرمرز ان دي النهارج اوفرباخ بس الفيرمرز دي فرزنت اوفرباخ هو دي دي هير اعرفوا زر يختفي في المضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل completed maken. الخفاش فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره بالنهار الباء حرف جر مبني على الكشر والنهار مجرور بالباء وعلامة جره الكشر. وعلامة جره الكشر. نظام تريد فوضى لم لم ينم سوري لم ينمو الزرع لم ينمو الزرع de zaaien of de oogst of uh, hetgeen dat beplant zeg maar die is niet gegroeid لم حرف نفي وجزم مبني على السكون ينمو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو حذف حرف العلة يزرع أوف زرع من الزرع الزرع لم ينمو الزرع Waarom? Omdat, nou, komt het nu in, in de, in de لم حرف نفي وجزم مبني على السكون ينمو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو الميكروتب الزرع فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره هاي الدخينة دي ميكروتيش أو خروتيش ها هاي الزلط دخينة دي بهاندلين سريخت دارا مش تفاعل أني إعراب وتشاجر بدون ينهى الله عن الكذب ينهى الله عامل كذب خيمة عبيه نار ساعد آه الله سربيت هتلي خمي سربيت أو هتلي خمي دي جوت الإعراب هي الصور ينهى الله عن الكذب طيب أخي نصل an jou het woord. ينهى فعل مضارع مرفوع بالضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر الله لفظ الجلال فاعل مرفوع بالضمة عن حرف جر الكذب اسم مجرور يا حرف عن ما شاء الله اكلب هل ما نتكت تفوخه هل ما خد هل ما خد علين يعني كذب اذا اشي اش آه، مجرور آه، ان دبايخة آه، فون بالكسرة الظاهرة في اخره ونيت دنك فامتيس مقدرة أفضلنا في ظاهرة هي الكسرة في ظاهرة في آخره Dus om zo te maken vraag denk ik, voor Ben. Waar kan ik meer vinden over Lafbul Jalala? Eh, hoe kun je meer vinden? Want eh, eh, om, zeg maar, als je een adab met het woord Allah, ja, het hoeft niet te hebben, je kunt het niet zeg maar krijgen, want Allah subhanahu wa dat is een woord, ja, dat is een woord en eh, om eh, een adab eh, te hebben met dit woord, wat eigenlijk heel veel betekent. Dat is het woord van Allah de enige die aanbeden, die het recht heeft om aanbeden te worden. Dan zeggen we niet gewoon gelijk Allah fa'id, maar Adab daarmee zeggen we lafzul jalalah. Lafzul jalalah is een, een, een woord van al-adama. Van uh, een geweldigheid. Ja? Dus zo zeg je het voordat je een i'raab gaat doen. Ik zal het schrijven inshallah. In het Arabisch, je kan dan uh, Arabisch lezen. لفظ الجلالة نعم لفظ الجلالة جل جلاله الله جل جلاله آه، الجلالة سويت أصلا يشتعد في إذا فاعل أرشي تدخل يختر الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وفيكم بارك الله تعالى بس فاعل زخير أرشي لفظ الجلالة يدخل يختر زخد ما فاعل مرفوع للضمة الظاهرة في آخره نعم طيب دخلنا تريدهم يصفو الجو أو شبخين فراخل من بداية المنشطة يصفو الجو يجد بيجة طيب كونسوشن تفضل نعم يصفو الجو بطيشة إعراض بأخر الضخيمة نصفه نصف الفعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل هياخد الجو نعم الجو أحسنت نعم Misschien dat dat fa'il, ja, want hij is degene die de handeling verricht. Klopt. Ga verder. فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أحسن heel goed الجو dat is de lucht of de hemel. Dus de hemel klaart op, wordt helder. Dat is de betekenis van deze zin. En de Arab is helemaal goed. de derde zin. Het weer, hoewel het weer is iets anders. Hè? Het weer is attaks. Attaks, dat is het weer. Waar ik hem zelf Ik had even opschrijven. Attaksu. Dit is het weer. nu gaan we naar de derde zin. لن يرتقي الحسود لن يرتقي الحسود يرتقي betekent uh, verheven worden verheven dus naar een hogere positie gaan En een hassoud, dat is iemand die, de benijder, hè? Ik denk dat het zo is in het Nederlands. Benijder. Iemand die jaloers is. تفريد من ضبط هذا الحاسد نعم حسود نخ is nog uh, فو او في voor هاي بس او في overdreven حاسد لا dat is erger. ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد يبقى الحاسد يبقى حسود يبقى صابر إنه بيخدوه ان يبقى الصبور Iemand die heel veel gebloed heeft. Ja. Shakir, Shakur. Shabbar ook, precies. Dat is ook een andere uitdrukking van eh, een Nibalaga, overdreven. Bij nu een i'raab. Lem hier al-hashud. Nou, we zijn nog twee zinnen te gaan, dus deze zin en dan nog nog slag. En voor alle duidelijkheid, volgende week zullen jullie toets krijgen. En als jullie vragen hebben, dan kunnen we dat uh, na de les doen. Tot تفضل أخي zo. لن حرف نصب يرتقي فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على الياء الحسود فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أحسنت بارك الله فيك يا ياخذ تطهير بك لما نكش أنت فوقها نشري تخوان أو ناخذ dan gaan we naar جن laatste zin. تغلي القدر الحسود dat is iemand die, ik denk de benijder toch? Benijder, de niet? Benijder. Klopt dat? Iemand die niet tevreden is met de gunsten van Allah Ta'ala bij anderen. Hij is niet tevreden als hij iemand eh, ziet met de gunsten van Allah Ta'ala. Oh, sorry. <laughs> ja, ja. Uh, alaikum salam wa barakatuh. Inshallah ta'ala. Volgende week is het inshallah maar eh, Als we die eh, afmaken, maken, dan ga ik eh, op die vragen in. wat is een hasood? Dat is fa'il. Dat is degene die de handeling heeft verricht. Dus een fa'il. Nou. Fa'il voor? de dat tibarati. على آخره أو في آخره. De laatste. لم تغلي القدر. وفيكم بارك الله تعالى. لم تغلي القدر. القدر dat is een, een soort pot. Een pot. En تغلي betekent koken. Dus de, pot, de pot heeft niet gekookt. Zoals je de water in, dat het kookt en het is niet gekookt. Dus we moeten nog even wachten. Wie doet, wie doet daar een Arab van? Als we dit gedaan ge, gehad hebben, dan gaan we stoppen de immuniteit. Dat is de laatste voor vandaag. لن تغلي القدر طيب برودر سبعة وسبعين تفضل لم حرف جزم حسن اعذر أغلي فعل مضارع مجزوم بلم يب علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء أحسنت لم تغلي لم تغلي المفروض القدرة مفعول به منصوب بيت الذاكر مش القدر مفعول به منصوب يبقى تسوي تفرم بيت الذاكر want wat is de vertaling van de zin? Vertalen van de zin speelt heel veel in, eh, het eh, weten wat de Arab daarvan is. Dus als je weet wat de zin je van het betekent, dan kun je de, eh, Arab daarvan begrijpen. Hashem, Sa'il, waarvoor? Het is Al-Qidru. want hij is degene die koopt of niet koopt. Hij is degene die de handeling verricht en hij komt na een fi'al. Dus het is Sa'il, zoals je zegt. Nou, هذا إذن القدر فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في وعلى آخره أحسن طيب hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze les, les nummer 32. Uh, volgende week inshallah ta'ala laat ik eerst even vragen of jullie vragen hebben over wat we vandaag hebben gehad, of over wat we eerder hebben gehad. Achi Abayeshes. Weet je dus soms wat dit betekent? Yanafikul. Volgens mij is het niet compleet. Yanafikul is niet compleet. Maar eerst eventjes over de les zelf. Als het geen vragen zijn over die les, dan ga ik even kijken zo dat gaat. Goed. Er zijn er vragen over die les. Of iets wat te maken heeft met de lesen die we eerder hebben gehad. Het is dus niet duidelijk. En of broeder zal je van dat. Nou. Dat dacht ik ook. Uwe betoet maandag om 20 uur. Inshallah, niet om 20 uur. Hmm. Kijk, volgende week, inshallah ta'ala, zal ik het zo doen. We beginnen met vragen. Dus als jullie vragen hebben, eh, want jullie zouden dus voorbereiden als het goed is. Jullie gaan voorbereiden voor de toets. En als jullie eh, is maandag komen, dan ben je al voorbereid. En misschien zijn er vragen op gekomen. En dan geef ik even gelegenheid om vragen te stellen. En aan het eind, dat kan dus inderdaad acht uur zijn, het kan half negen zijn, afhankelijk van de vragen die er zijn, het aantal. En dan geef ik de toets en ook de termijn eh, waarop zeg maar, de toets wordt ingeleverd. Dus meestal geef ik de toets maandag, want dan hebben jullie de tijd tot woensdag of zo om het in te leveren. Maar ik zal maandag eens aan het bepalen eh, de periode voor het maken van de toets. Ik hoop dat het duidelijk is. En als er behoefte is aan een extra vragenuur, dan kunnen we in de loop van de week, inshallah dus ta'ala, terugkomen als er vragen zijn. Als er behoefte aan is tot en met hoofdstuk 25. Dat, we, dat is het hoofdstuk die we net hebben gehad. Tot en met het hoofdstuk dat we net hebben gehad. Al-Shahr al al-Muhtal al-Akhir, wa ahwal Dus 28, eh, ja, in 30, uh, eh, 30, 31 en 32, dat waren herhalingen. Hè? Herhalingstekst. Bladzijde 27. Dat is de bladzijde waar laatste hoofdstuk, het hoofdstuk 25, zit. Dan مستر أم سلسل تفضل Geen inshallah. We zijn klaar, uh, Achi uh, Nutson. Barakallahu fik uh, voor je aanwezigheid en voor je aandacht. En uh, tot de uh, volgende keer inshallah ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. جزء أم سوسن تفضل إن شاء الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ik heb wel een vraag over het maken van fi'al amr. Uit al fi'al al Ik snap het gedeelte van de stappen waarbij je moet kijken naar de harakat van de tweede letter van het woord. Die snap jij. Zo. Oké? Maar, zoals ik het begrepen heb, is het als de tweede letter een domna heeft, ja, dat de wasla, de hamzat wasl, ook een dhamma krijgt. En als de tweede letter een kasra of fatha heeft, dan de wasla, dus de hamzat een kasra krijgt. Wanneer krijgt een hamzat wasl dan een fatha? Een hamzat krijgt een fatha dat krijgt hij in het geval van het, als, als, als fi'l mudari of fi'l ehm, de volgende gedaante heeft. Namelijk as-sa'ala. Mag dat deze opschrijven? As-sa'ala. Als je deze gedaante hebt in al-Madi, al zoals bijvoorbeeld akrama, aslama, a'arada, aqbala, deze werkwoorden, als je ze omzet naar al-Mubara, dan worden ze yuf'ilu, yuqbilu. أسمع يسمع أكرم يكرم ضبطت إن ديزة ذات هود تريخم إن الأمر دس أن فتحة أو دهنزة صاف أسمع أكرم أفعل أقبل انضفاض طيب De de min heeft intifra. Ja, ja hier moet je dus niet meer kijken naar die regel. Hier moet je niet meer kijken naar wat ik over het andere heb gezegd. Zodra je ziet een fi'al met de gedaante van af'ala in Madi, dan hoef je niet meer te kijken هيبدو في دلالات الكسرة وفي الفتحة وفي الضمة ونشد خوان السعيد أرش أمر يا أما دي زي ما نحن نرفع يخن ليك دون هات جيست الحنان المفراخ دخين وفرمنا شكل الحج والعمرات بطيك اتمنى في كل حج والعمرة بطيك اتمنى في كل حج والعمرة بطيك اتمنى في كل الحج والعمرة الآخرين دي الهمزة صن الحج الأخين دي الهمزة دي همزة وصل وصلة وصل أرشية اكتيف تفوت خلايك خاط اتبريكي of het tweede woord gelijk gaat uitspreken na dat je het eerste woord had uitgesproken, dan eh, wordt die niet uitgesproken. Die hamza wordt niet uitgesproken. Dan zeg je niet manasikul al hadji, maar dan zeg je gelijk manasikul hajji. Van de kerk ga je gelijk naar lam. Manasikul hadji. En manasik, dat zijn gewoon de uh, de rituelen die je doet tijdens de hajj en de omra. Dat is de de daarvan. En verder, zoals jullie zien, is er uh, eh, Miluda uh, eh, die verzorgt de herhalingslessen voor de mensen die eh, de vorige lessen hebben gemist. en morgen, is ta'ala, om half acht, dan laten we de tweede les afspelen. En eerste les hebben wij dus uh, uh, vorige afgelopen vrijdag afgespeeld. Barkeloof hier. Ja, Barkeloof. En voor deze Allah ik zie jullie de volgende keer. <clears throat> سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا